4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Amsterdam is de FNV al 14 uur aan het vergaderen. De federatieraad is er nog niet in geslaagd een standpunt te bepalen over het pensioenakkoord. AVP-voorzitter Wim van den Burg spreekt op Twitter van een vergaderrecord. De voorzitters van alle 19 FNV-bonden zijn sinds afgelopen middag twee uur samen. Binnen de vakcentrale liepen de spanningen over het akkoord steeds verder op. FNV-bondgenoten is wel tegen het akkoord. De bond heeft zelfs gezegd zich niet gebonden te voelen... mocht een meerderheid ermee instemmen. Amnesty International heeft opnieuw kritiek geuit op het gedrag van de anti kadhafi troepen in Libië. Amnesty doet een oproep aan de Libische overgangsraad om schendingen van mensenrechten te voorkomen. Volgens de organisatie worden de meeste schendingen gepleegd door aanhangers van Gaddafi... maar maken de strijders van het nieuwe regime zich ook schuldig aan marteling en moord. Intussen ligt de strijd om Beni Walid even stil. De stad is nog altijd in handen van Gaddafi-aanhangers. De anti-Gaddafi-strijders wachten op de NAVO die vandaag nieuwe luchtaanvallen zou willen uitvoeren op wapentuig in de stad. De anti-Gaddafi-strijders melden dat zeven van hun mannen in de buitenwijken van Beni Walid zijn gedood door bewoners die hen in een hinderlaag hadden gelokt. Vluchtelingen uit de Libische stad melden dat de winkels dicht zijn... dat er tekort is aan voedsel. De US Open is gewonnen door Novak Djokovic. De Servische tennisser versloeg in de vier uur durende finale... de Spanjaard Rafael Nadal in vier sets. In de derde set serveerde Djokovic al voor de wedstrijd... maar Nadal trok de set alsnog naar zich toe. In de vierde set was de Servier met 6-1 veel sterker dan de Spanjaard. Djokovic heeft dit jaar drie van de vier Grand Slams gewonnen. Hij won ook al de Australian Open en Wimbledon. Dan het weer. Het is eh, wisselend bewolkt en droog. Overdag zijn er zonnige perioden en in de middag en begin avond ontstaan er dan weer enkele buien. Maxima komen uit rond de 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. met Herbert Codé. Eh, goedemorgen, welkom in het eh, derde uur. Nick Lowe ken je misschien wel van de jaren 70 en 80 liedjes als Half a Boy en Half a Man en Cruel to be Kind. En eh, straks hoor je een nummer van de Radio 1 Week CD. Nick Lowe is deze week de Radio 1 Week CD. En straks is een liedje van, van dat album. Zometeen ook uh, Sade met The Sweetest Taboo, maar nu eerst The Little River Band. Dit is Help is on its way. giving me the sweetest taboo. Too good for me. You got the biggest heart. plaat 1985, de Swedish taboe van Sade. Daarvoor ook nog de Little River Band en Help Is On Its Way. Hij was actief in de punk, maar schreef ook veel songs voor anderen. Onder andere voor Johnny Cash, want hij was een tijd getrouwd met eh, zijn stiefdochter. Dochter van zijn vrouw June Carter. En Elvis Costello, daar schreef hij ook eh, songs voor. En verder produceerde hij vele albums. En sinds een jaar of tien maakte hij albums die tegen de country of de Amerikanen aanschuren. En dit nieuwe album past in die traditie. Ik zou zeggen Paul Enka meets Johnny Cash. Het wordt ook al hoge schoolpop voor grote mensen genoemd. Ik zeg, eh, kom er maar in met het Hammond-orgel. Dit is Nick Lowe en Somebody Cares For Me. told my feet they're walking on air for somebody cares for me. I'm in a blue hotel room like a prison cell, but I'd sleep on the stairs while somebody cares for me. In a dim saloon, anytime before noon. There's an empty chair, cause somebody cares for me. I find myself in church. I don't come in here much, but I'm saying a prayer, cause somebody cares for me. It's like I built a home that was shaped all wrong with a piece of a puzzle that's been missing all along. If you think I'm glad, I'd say I'm more than that. I'm glad as can be that somebody cares for me. Oh, my share, for somebody cares for me. I'm glad, so glad, I'm glad as can be that somebody cares for me. Cornels en 7475 hier in de nacht op 1. Duurt eh, niet lang meer. Vrijdag 23 september, dat is de datum eh, dat het album van De Dijk uitkomt. Het album gaat heten de, Scherp de Zeis. En een maand later zal er ook een film in première gaan. De film Hou me vast. Die zal ook vertoond worden tijdens het Nederlands Filmfestival. En op 31 oktober zal deze film ook te zien zijn bij de NTR op Nederland 3. En in die film, eh, of in die documentaire moet ik zeggen... daar zal ook wel een bijzondere wending vinden op een gegeven moment plaats. Want het ging in, in De Dijk op een gegeven moment was er een neerwaartse spiraal waar te nemen. Het ging niet zo goed met de band, totdat Solomon Burke in het leven leven kwam van, eh, van, eh, van deze band. Ze gingen natuurlijk samen een concert organiseren. Dat was althans de bedoeling totdat Solomon Burke overleed. En dat is allemaal te zien in de documentaire... die dus ook uitgezonden wordt op eh, Nederland 3... en ook binnenkort te zien is bij het Nederlands Filmfestival. Laten we een plaat rijden van het album Later is Nu. Zullen we dansen tot het einde van de nacht? Ik zeg dat is een goed idee, totdat het licht wordt. wat je deed, maar je twijfel laat zich raden. Met schuwe ogen kijk je naar de wereld om je heen. Die zich maar te nauwernood staand houdt aan haar façade. Ik weet niet wat je denkt, maar hier is er net zo een. Zullen we dansen? het eind van de avond dansen samen tot het eind van de nacht. Dansen, dansen tot het eind van ons samen. Maar het daglicht op ons wacht. Ik ken je niet, dan weinig nu, ik zie hoe jij kan zwijgen hoe je stil kan zeggen waar geen woorden voor bestaan. Twee zielen die voor even hun lot willen ontstijgen. En bij elkaar een reden zoeken om door te gaan. Zullen we dansen samen tot het eind van de avond? samen, waar het daglicht op ons wacht. Niets dat we niet wisten, hoe toen de dingen lagen, hoe wij de dingen zagen in het simpele weleer. Dat zeker, dat besliste van die voorbije dagen. daar moet je ons niet meer om vragen. Weten we nu niet meer. op ons wacht. Zullen we dansen samen? Dansen samen tot het eind van de nacht. mooie, bijzondere stemmen heeft deze man. Steven Christian, daar heb ik het over. Dat is de zanger van de, eh, de rockband Amberlin. Maken best wel pittige muziek. En eh, ja, ze hebben wat tijd over. Of althans deze zanger, Steven Christian. En hij heeft een eh, bijproject, een akoestisch bijproject. En dat heet Anger and Brill. En het liedje heet Sing Out. Daarvoor hoorde je ook nog De Dijk met Zullen We Dansen. Zometeen de nachtgedachte hier op Radio 1. En in de nachtgedachte een stukje songtekst van een liedje vertaald naar het Nederlands. En dat levert altijd weer een andere kijk op op het nummer. je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de sabbat. J'ai dit à prends tout est pour toi. Voici ما بي عيشة سيتمام J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha. Het is half vijf geweest. Hele goedemorgen, jullie luisteren naar Nacht op 1. jorde Galet en Aisha. En dit waren de Intergalactic Lovers. Het is de muzikale speeltuin van zangeres Lara, Brandon, Maarten en Raf. De leeftijd en roots lopen via Libanon en Nederland naar het Belgische Aalst... waar de band repeteert. Het nummer Fade Away komt van een album Greetings and Salutations. Een eh, mooie plaat van een eh, nieuwe band uit, eh, uit België. En dan de nachtgedachten. Een stukje songtekst vertaald naar het Nederlands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

het debuutalbum Parachutes voor die Don't Panic van Coldplay. En het nieuwe album van Coldplay dat zal eh, uitkomen op 24 oktober. Het gaat heten Milo Ziletu. En eh, dat album eh, vanmorgen overigens ging daarvan weer een single in première op de radio. En dat was de single Paradise. Het nieuwe album van Coldplay dus. Daaraan gekoppeld zal natuurlijk ook weer een tour komen. En nou ja, waarschijnlijk zal die vast ook door Nederland komen. En ik kan nu wel zeggen dat ik daarop ga intekenen. Als het een beetje mee zit, dan hoop ik daar weer bij te zijn. De afgelopen jaren heb ik de meeste concerten van deze band wel bijgewoond in Nederland. En dat, eh, dat blijft bijna een soort van traditie om dat gewoon iedere keer te doen. Omdat het gewoon heel erg leuk blijft om te zien hoe de band vernieuwt. En al meer dan tien jaar gewoon eh, bezig is en blijft vernieuwen en, eh, en goede muziek maakt. Coldplay dus met Don't Panic in de Nacht op in. En daarvoor zat ook nog De Nachtgedachte. En de Nachtgedachte deze nacht kwam van Lou Reed en A Perfect Day uit 1972. En dit is Joe Cocker. I'll be right. And you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Natasha Benningfield en Strip Me. Het was de Less is More version. En dat is toch wel weer leuk, hè? Dat is soms ook gewoon zo. Meer is ook eh, soms minder in de geluidstechniek, de wetten van de geluidstechniek. En dit was dan een semi-akoestische uitvoering van haar plaat. Strip Me, daarvoor ook nog Joe Cocker. En When the Night Comes. En dit is uit 1979. Bob Marley en The Wailers. Steer It Up. I've got you on my mind. 消灭。 believing that I'd ever end up here. But now I'm happy on that highway with your voice ringing Een op een hoorde je Bob Marley en The Wailers, Tear It Up. En dit was de nieuwe single van John Allen, Sweet Defeat. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland met Mark Visser. De laatste plaat van dit uur is van Dion Warwick. Take the short way home.